Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de distributiecentra van Albert Heijn wordt vanaf vanavond gestaakt. De vakbonden hadden de winkelketen tot 5 uur vanmiddag gegeven om met een goed loonbod te komen. FNV en CNV willen dat de salarissen van de AH-medewerkers in de distributiecentra met ruim 14% omhoog gaan, plus 100 euro bruto per maand. FNV wil daarbij ook dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. De staking begint op de locaties in Gallemalsen, Pijnakker en Zaandam. Daardoor kunnen er in AH-winkels lege schappen ontstaan. De eerste Nederlanders zijn met een Frans vliegtuig geëvacueerd vanuit Sudaan naar Jordanië. Dat zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij hoopt dat er vanavond meer Nederlanders kunnen worden gered. Volgens de minister is het gevaarlijk en moeten Nederlanders zelf het risico nemen om bij het vliegveld te komen. Er wordt samengewerkt met de Duitsers en de Fransen. Enkele Nederlanders zijn ook met een VN-convooi mee om via land Soudaan uit te komen. Defensie voert op dit moment een evacuatieoperatie uit... om ruim 150 Nederlanders uit Soudaan te halen. In het Afrikaanse land wordt sinds vorig weekend hevig gevochten... tussen de RSF-militie en het regeringsleger. Oekraïense troepen zijn gisteren de rivier de Dnieper bij Gerson overgestoken... naar de oostoever, zegt Amerikaanse denktank. Het Oekraïense leger heeft de nieuwe posities niet bevestigd. Tot nog toe was het Oekraïne gelukt om Gerson volledig terug te veroveren op de Russen... maar nog geen steden of dorpen op de oostoever van de Dnieper. Het eredivisie-duel tussen PSV en Ajax is kort gestaakt geweest... nadat een beker bier het veld op werd gegooid vanuit een vak met PSV-supporters. Dat gebeurde halverwege de tweede helft. Na een kwartier werd het duel weer hervat. Het weer, vanavond eerst nog lange tijd regen... maar rond middernacht is het tijdelijk wat droger. Morgen vallen in de middag opnieuw enkele buien... en wordt het met maximaal 11 graden een stuk frisser dan vandaag.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 Van Pallias Jeruzalem Hilversum 3 bestond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why?